4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Drie Amerikanen die gevangen zaten in Noord-Korea zijn vrijgelaten. Ze zijn samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, al onderweg naar huis. Volgens president Trump lijken de drie in goede gezondheid. Hij zal ze later vandaag verwelkomen op een luchtmachtbasis aan de oostkust van de VS. En volgens Trump heeft Pompeo ook een ontmoeting gehad met Kim Jong-un... en is vastgelegd wanneer beide partijen elkaar gaan ontmoeten. Hoge straffen in de zogeheten vergismoord op DJ Jordi Latamahina. Een van de schutters moet 30 jaar de cel in. De opdrachtgever van de liquidatie kreeg 26 jaar. De bestuurder van de vluchtauto 18 jaar. In totaal stonden zeven verdachten terecht. De DJ van 31 werd vermoord in het bijzijn van zijn vriendin en dochter van twee. Er werd met semi-automatische wapens op hem geschoten toen hij aankwam bij zijn appartement in Amsterdam. De schutters hadden hem aangezien voor een drugscrimineel die in hetzelfde complex woont. Het ministerie van Onderwijs krijgt 200 miljoen euro extra. Dat geld is nodig omdat er veel meer leerlingen en studenten naar school en de universiteit gaan dan van tevoren was ingeschat. En daardoor zit er een gat in de begroting, staat in de voorjaarsnota van minister Hoekstra. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. En de sector staat al onder druk en de coalitie wil met het extra geld voorkomen dat het onderwijs te dupe wordt van een verkeerde inschatting. En de opvang van daklozen in Rotterdam is nog steeds niet goed geregeld. Sinds vorig jaar probeert de gemeente de, de hulpverlening te verbeteren... maar dat lukt volgens de Rekenkamer in Rotterdam nog altijd niet. En vooral voor zwaar verslaafde of agressieve jongeren... is er helemaal geen nachtopvang geregeld. Het weer nog. Eerst nog zonnig, maar later volgen er stapelwolken. Het is aan de kust een graad of 23. In het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen een stuk koeler met hooguit 17 graden.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 Walk the days with no one near. And I return as chained and bound. into the boogie, it's a boogie, boogie night. But they still boogie. If you wanna boogie, it's a boogie, it's boogie, boogie night. If you wanna boogie, boogie, it's night.